Gert Luc met het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis komen er toch nog Duitsers naar Nederland... al lijkt het er minder dan gisteren. Met name in Limburg melden zich automobilisten aan de grens. Het gaat volgens de marechaussee om tientallen Duitsers... die op weg zijn naar hun boot, de camping of hun favoriete winkel in Nederland. Dat is niet verboden. De automobilisten worden bij de grens aangesproken door de marechaussee... die hen ervan probeert te overtuigen om om te keren. De meesten geven daaraan gehoor, sommigen rijden door. Zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen wordt nog te weinig getest... zegt beroepsorganisatie Nu91. In een enquête onder 2500 medewerkers zegt 60% dat collega's... die mogelijk besmet zijn met corona niet actief worden getest. Terwijl minister De Jonge had aangekondigd dat dat wel zou gaan gebeuren. Nu91 zegt dat de procedure onduidelijk is, is en dat zorgmedewerkers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het zou volgens de beroepsorganisatie beter zijn als de instellingen zelf gaan testen. De GGD vindt dat de kritiek te snel komt en dat het testen steeds beter gaat. In België zijn afgelopen 24 uur 327 doden geteld... die besmet waren met het coronavirus. Dat zijn er twee meer dan de dag ervoor. 67 stierf in een verzorgingshuis. Het totale aantal sterfgevallen staat er nu op 3346. In Spanje is voor de derde dag het aantal coronadoden gedaald. Gisteren zijn er 510 sterfgevallen gemeld. Het laagste aantal sinds 23 maart. In Duitsland zijn in een, in Duitsland zijn in een dagtijd 129 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het laagste aantal in 10 dagen tijd.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 I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like this the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer dickery, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. take for me and think before you fuck with little skateboard B. Sally She knows it's too late as we're walking on by. My soul. but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, it, one, yep, three. That's it, double O, P, D, O, double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp on the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you.